Gert Kluuk met het NOS Journaal. Staatssecretaris Blokhuis wil de is voor roken... maar intussen inhaleren gebruikers wel de dam van verhitte tabak. Volgens Blokhuis krijgen de rokers zo nog steeds kankerverwekkende... en andere schadelijke stoffen binnen... en is het woord slim dus misplaatst. Rookvrije sigaretten vallen nu niet onder de tabaks- en rookwarenwet... maar dat wil Blokhuis veranderen. Partijleider Henk Krol van 50PLUS heeft zich verkeken op partijvoorzitter Jan Zoetelief... Dat zei hij dat gisteravond bijna het voltallige bestuur van de partij opstapte. Krol wist dat het al langer niet boterde tussen de bestuursleden... maar hij had gehoopt dat het nog twee weken goed zou gaan. Op 26 mei zou er namelijk sowieso een nieuw partijbestuur worden gekozen. Dat ze de rit niet konden uitzitten komt volgens Krol door de capaciteiten van Zoeterlief. Voor het eerst in jaren is het aantal vaste banen harder gegroeid dan het aantal flexbanen. Volgens het CBS groeide het aantal vaste functies afgelopen kwartaal met 2,4% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het aantal flexwerkers groeide met 2%. In Almere zijn vier leden van motorclub No Surrender opgepakt. Ook werd een vijfde verdachte aangehouden die met hen samenwerkte. Ze zouden alle vijf betrokken zijn bij cocaïnesmokkel. De Open Society Foundation van filantroop George Soros vertrekt uit Hongarije. De vestiging in Boedapest wordt verplaatst naar Berlijn. De stichting noemt als reden de toenemende politieke en juridische onderdrukking in het land. Robin van Persie blijft bij Feyenoord. De 34-jarige aanvaller twijfelde de afgelopen weken openlijk over zijn carrière. Maar hij nu weten dat hij zeker nog een jaar in Rotterdam blijft. Van Persie kwam in januari terug naar Feyenoord... en hij won met de club de KVB-beker. In de finale tegen AZ maakte Van Persie een van de goals. Het weer, het is vrij zonnig vandaag. Later trekt er meer bewolking over, vooral in het oosten en zuidoosten.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 Yeah, don't mess it up, talking that shit. Only gonna push me away, that's it. When you said you love me, that made me crazy. Here we go again. Don't go look at me with that. We're just friends. So don't go look at me no. with that look in your eye. You really ain't going nowhere without a fight. You can be reasoned with them, don't be impolite. I've told you once, yeah. two, three, four, five, six thousand times. Haven't I made it obvious? Haven't I made it clear? One more is better, obvious. Yeah. 6 over 4, Zandvoort. Welkom terug. Zandvoort op zaterdag, bij nog tot aan 5 uur vanmiddag. De zesplaat naar het nieuws en weer van 4 eh, uur Marshmallow en uh, Emery. En de single Friends. Ja, de kwalificatie die zit erop. Straks daar veel meer over, uh, Albert-Jan. We houden de mensen nog even in spanning. Maar eerst de andere onderwerpen die we vanmiddag <laughs> nog hebben. Het is wel moeilijk hoor, want ja... Ja, niet vertellen, niet nee, vertellen. Nee, nee, goed. Nou, ja, welkom terug bij het derde uur van Zandvoort op zaterdag. Live vanuit de studio aan de Tolweg 10A. Uiteraard straks een uitgebreid verslag van de vrede kwalificatie... Eh, op het eh, circuit van Barcelona, het circuit van Catalunya... En eh, ja, het, uiteindelijk, het was een stuivertje wisselen aan het eind. Maar goed, daarover straks meer. Mhm. we gaan straks, uh, van over een tweetal platen, gaan we weer schakelen met Duinkjesveld. Want daar is voor ons aanwezig John Lemmens voor de tweede helft van de voetbalwedstrijd SV Zandvoort tegen United Davo. Eh, ruststand is daar, eh, was daar 5-1. Eh, en kijken hoe het in de tweede helft gaat verlopen. En daar houdt John Lemmens ons van op de hoogte. Uiteraard straks daarna Pit Report... met een verslag nogmaals van de kwalificatie in Barcelona. Half vijf hebben we natuurlijk het dieren van de week. vorige week hadden we Mickey. Mickey zit nog in het dierenthuis En is natuurlijk nog steeds op zoek naar een nieuw thuis. Maar het dier van deze week luistert naar de naam Nozem. Nou, zoals u eh, wij gemeld hebben is er vandaag en morgen de State of Art Historic Zandvoort Trophy Races. Een eh, eh, raceweekend met vele historische raceauto's en mooie raceklasses en oldtimers. Het is een geweldig evenement. Vandaag en morgen. ochtend alweer vanaf 9 uur. Een gedicht van de dag brengen we ook een ode aan een oldtimer. Want velen van u herkennen, weten natuurlijk eh, Jim Clark nog te herinneren. Een eh, Formule 1 coureur uit de begin roemruchtige jaren van de Formule 1. En in het gedicht van de dag brengen we een ode aan hem. En dat is een ode aan Jim Clark. Dat rond de klok van kwart voor vijf. Ik zeggen, genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren...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 Hij houdt deel 2 van de voetbalwedstrijd vandaag voor ons in de gaten. Maar er is weer meer muziek. He took me swinging on me. Point blank, close range, that feed. If it goes a million, that's me. I was getting moolah, baby. Havana, Vanavond tussen 7 en 9, dan ooit je weer bij ZFM eh, langskomen. De 40 beste plaat van Europa in de Euro Breakdown. En ook deze staat daarin nog steeds genoteerd. Camilla Cabello was dat. En Havana. Ja, we gaan voor de tweede helft van de wedstrijd SV Salford eh, eh, United Davo over naar Duitsersveld. Naar Sean Lemmers die voor ons de tweede helft volgt. Goedemiddag Sean. Goedemiddag. Ja, mooie eerste helft hebben we gehad. Heel veel doelpunten gescoord door SV Sanford. Een ruststand van 5 tegen 1. Ja, en dat is het nog steeds. Oké. De, de swoon is er een beetje uit. Eh, nou, nou ja, je maakt een doelpunt mee. En dat is 6-1. Nou, hij wordt net gescoord op dit moment dat we in de lijn zitten. Ik moet even kijken wie hem gescoord heeft. Nee, dat kan ik ook niet even meteen zien, maar bril op. En, eh, maar 6-1 geworden. En, maar het is een, was een beetje een dode wedstrijd aan worden. We zitten in de 56e minuut van de tweede helft. En, eh, en eh, ja, ik denk dat United daarvoor dacht van ja, we moeten ons niet met dit warme weer te druk gaan maken. Nou, dat hebben ze ook niet gedaan. En dat gold voor Zandvoort ook. Zo nu dan een spaarzame uitval. En, eh, en ja, en dan hebben ze voortzetten en dan zijn alle anderen van eh, United daarvan veel en veel te laat. En dan gaat hij over die achterlijn. En dat is eigenlijk de tendens van de, van de eerste 11 minuten van de tweede helft. Oké, nou in ieder geval inderdaad een eh, wat rustiger spel dan, dan de eerste helft. Iedereen denkt van het is warm genoeg, we doen het rustig aan. Ja, ja nou, ze, ze, uh, maar even wachten. Nee, ik wacht want er komt een doelpunt. Maar nee, hij, hij wordt het twee keer. Hij geeft twee keer de doelpunt van ons Arnold Jongens de kans aan het tegenpartij om een doelpunt te maken door ze twee keer in eh, de handen, uh, benen te schieten. Maar hij redt hem twee keer. Dus het blijft 6-1. Oké, dankjewel Sean. straks uiteraard weer meer van Sean Lemmers daar op uh, Duintjesveld. Zodra gaan we kijken naar de kwalificatie van de Formule 1 race van uh, morgen. Maar eerst gaan we terug in de tijd, terug naar de jaren 80 met MC Michael G en DJ Sven. Hier zijn ze met de Holiday Rap. Celebrate several weeks, Michael G and Sven. We took the holiday with all our friends. It was a time to relax and let you wear it behind. Exactly several weeks, but something crossed my mind. It was the sign of the time we never forget. One morning our parents kicked us out of bed. don't played the fool. But the answer was shut, you got to go to school. G's running up and down, and everybody know. Rapping, rocking, popping in the street kid show. Mike the G rock the house, and you know what I'm saying. Now when he's on a mic, there will be no delay, so you better run to see him in your neighborhood. He's rapping, rocking all the way to Hollywood. Hey, check it out, these are the words we say. Yo, scream with us, we need a holiday. We gonna ring a rang a dong for a holiday. Put your arms in the air, let me hear you say. We gonna ring rang a dong for a holiday. Put your arms in the air, let me hear you say. We gonna ring rang a dong for a holiday. Mike packaging and We're here to stay. We're gonna ring rang a dong for a holiday. Hey, check out the new style we just played. We are going on a summer holiday. If you want to go, you'll swan. We go into London and New York City and we take a little piece of Amsterdam, right? We are going on a summer holiday. If you want to go, you'll swan. We go into London and New York City and we take a little piece of Amsterdam, right? I want a holiday, I've screwed a lot. The only thing is cool, the only thing I've got. That's where Ferris told me. I better go, cause when hanging on the street, in the street get choked Ain't about rocks, what happened to you? I told them it's my life and I know what I'm doing thought I'd never stay. Give me seven weeks again, I need my holiday. Well, this is my partner with the number one jam. Famous in the boogie Bronx and Amsterdam. He's the fastest rapper, yo, the name is Micah G. His rap is stronger than the soccer MC. Well, let me show you what my man can do. Rapping, rocking, popping, and the boogaloo too. But anyway, no more delay. Just listen to the beatbox he will play. <laughs> relationships is red And also DJ I didn't like the school So took another way You like the mic and G So I use my voice As soon as I the car I the big Rolls Royce That's right My name is Mike and G I use the holiday with the M-I-C On the street was a party bigger than Hollywood I grew up in this world Started in the neighborhood We're gonna ring rang a dong for a holiday Put your arms in the air Let me hear you say We're gonna ring rang a dong for a holiday I Put your arms in the air Let me hear you say We're gonna ring rang a dong for a holiday Mike and G and Sweat We're here to ring rang a dong for a holiday. Hey, check out the new style we just played. We are going on a summer holiday. If you want to go, you'll swim. We go into London and New York City and we take a little piece of Amsterdam, right? We are going on a summer holiday. If you want to go, you'll swim. We go into London and New York City and we take a little piece of Amsterdam. Oh! Do, do, do, do. rappers do. Yo, I can write my own shit too. I can understand things most rappers say because rapping is my thing and I do it every day. I'm the number one rapper, yo, my name is Swen. I can rap more raps than a Superman can. So I'm the guy on your radio, also rocking to the rhythm in stereo. And you don't stop, for that body rock, you won't stop, for that body rock. Yo, spell my name right, I'm Michael G. M I K E R Yo, M is microphone and G is genius. Michael G in the house, that's serious. And you know that, and you show that it's times when, so let's go back. We juist van Sean Lemmers daar op het eh, Duitsersveld. SV Sanford eh, doet het even wat rustiger aan in de tweede helft. Op dit moment 6 eh, tegen 1 tegen de tegenstander van vandaag. United Davo, dus 6-1 op dit moment. De tussenstand al daar even voor half vijf. Dan gaan we weer schakelen met uh, Lemmers voor eventuele verdere ontwikkelingen. Nou hebben we de afgelopen uur hebben wij in spanning gezeten voor de kwalie. Ja, Albert Jan, jawel. En dat, <laughs> dat, was, eh, dat was nogal wat. Zeker met eh, het einde van Q3. Met constant een stuivertje wisselen aan de top. Maar we gaan eerst even terug naar Q3. Eh, dat was daarna Q3 namen we afscheid van Nicole Hunkelberg... Marcus Eriksen en de beide Williams-coureurs... Sirotkin en Stroll. Nou, die Williamsen die gaan echt niet meer vooruit. Hè? Die zijn niet vooruit te branden. En nou was Stroll natuurlijk ook nog een, een ongelukje. Dus die waren de afvallers in Q3. Gaan we naar Q2. Daar namen we afscheid van eh, Van Doorne, Gasly, Ocon, Leclerc en Perez. Die helden de top 10 ook niet. Top 10 ging door naar Q3. Met, eh, ja, zoals gezegd, aan het eind een eh, zinderend stuivertje wisselen. Op een gegeven moment Verstappen 1, dan Ricciardo 1, dan weer Lewis Hamilton 1. Tot, tot vlak voor het einde was het onduidelijk wie de eerste drie plaatsen zullen, zouden gaan bezetten voor morgen. Maar goed, het stuivertje viel zoals we al verwacht hadden met eh, als slotsom. Max is weer best of the rest op een eh, vijfde plek. Goed, eh, morgen om tien over drie op de diverse sportkanalen natuurlijk live te volgen. Op Pol zien, vinden we terug Lewis Hamilton, gevolgd door teamgenoot Valerie Bottas... dus bij de Mercedes'en op de front row. Gevolgd door Sebastian Vettel en toch Kimi Raikkonen met de, eh, beide bij de Ferrari-coureurs op de tweede rij. Dan Max Verstappen en als hij naar rechts kijkt, rechtsachter... dan zal hij weer Daniel Ricciardo in zijn spiegel eh, kunnen zien. Maar als je dan gaat kijken naar het verschil tussen Raikkonen en Verstappen... Hoeveel was dat ook alweer? Ja, dat is uh, eh, 200ste. Maar kijken kijk eh, naar uh, Max Verstappen en Daniel Ricciardo. Ja. Dat is 2000ste seconde. Ja, dus dat, mag eigenlijk geen naam hebben. Maar goed, het zijn de, momenteel de drie teams die het uitmaken. Mercedes, Ferrari en Red Bull. 1 tot en met 6 vergeven. Nog even volledigheidshalve. Op 7 vinden we terug Carl Magnussen. gevolgd door Fernando Alonso. Die het vorige week tijdens de 6 uur in het WEC kampioenschap zo fantastisch heeft gedaan... door een overwinning te, te behalen in zijn klasse. Eh, dan op 9 Carlos Sainz Jr. En dan op 10 eh, Roman Grosjean. Toch nog met een blabberde, blabberde trainingsrondjes gereden. Maar eh, goed, hij heeft toch zich goed hersteld en vinden we terug op plek 10. Goed, morgen zoals gezegd, 10 over 3 is het zover. De grote prijs van Spanje op het circuit van Catalunya daar in Barcelona. Ja, de start kan weer spannend worden met Max Verstappen en Daniel Ricciardo zo dicht bij <laughs> elkaar. Gaat dat wel goed? Hmm. We zullen het morgen zien, even na drie uur. Oh, I could hide the wings of the bluebird as she sings. The six o'clock alarm would never ring. But it rings and I the sleep out of my eyes. My shaven razor's cold and it stings. as a white knight on his steed. Now you know how happy I can be. Oh, and our good time starts and ends without dollar one to spend. But how much, baby, do schakelen met uh, Duitsersveld. John, hoe is het daar bij de voetbalwedstrijd? Wordt er nog gescoord? Ja, nou, ik zou vertellen, de 6-1 eh, die gescoord werd in de uitzending... die werd even later toch afgekeurd op advies van de grensrechter. Huh? En die grensrechter, ja, die kennen wij nog van eh, de brug. En die haalt altijd wel punten voor zijn club binnen, dus dat lukte vandaag ook. En dus die goal werd afgekeurd alsnog. Maar net dat Albert-Jan mij belt, werd alsnog de 6-1 op het scorebord gezet. En eh, dus we hebben nu 6-1 toch echt op het scorebord staan. Oké, en hoe lang is er nog te spelen? Eh, we zitten nu een beetje in de 68ste minuut. Dus een 22, 23, ja, hij zal niet veel bij kunnen trekken. 22 minuten. Oké, ja, die tien eh, waar ik het eh, met jou vanessa eh, over had, wordt een beetje moeilijk dan waarschijnlijk. Nou ja, als we het weer op de heupen krijgen, dan liggen die er voor de, dik voor de mogelijkheden. Maar ja, dat moeten ze ook willen. En maar de warmte slaat een beetje ook van het veld toe. En ik, nou ja, het was net nou, weer hoog over, een meter of twee voor de goal staan en dan zo hoog open kunnen schieten als tegenstander. Arnold die gooide hem uit, die gooide voor een voeten er straks. Arnold Jongjans als keeper vandaag. En die gooit hem uit. En die gooit hem echt voor de voeten van een eh, United Data speler. Die hoeft uit te halen, de Deo. nou, <coughs> toen redde Arnold. Die sloeg hem weg, weer voor een paar voeten van de tegenstander. En weer was Arnold de redden. Dus eigen fout uh, loste die twee keer perfect goed op. Oké, nou, eh, ja? Dus zo was er nog even een beetje wat te doen. Maar ik denk dat iedereen snakt naar het einde van deze wedstrijd. Ik hoorde dat de eerste selectie met hun vrienden eh, hier een barbecue gaan houden. Dus een klein feestje op de club zelf. Dus... Oké, nee, dan eh, wordt het snel eh, einde wedstrijd en op naar de barbecue. Ja. Heel goed. Sean, dankjewel voor dit moment. Straks komen we nog één keer bij je terug voor een kort sfeerverslag. Oké. Okay. And I know it ain't pretty when our hearts get broke. I hope someday Reminiscing on those past days.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 I hope someday we'll sit down. En dat was de singel van uh, Rudimental en These Days. Tijd voor het dier van de dag, van de week. Eh, ja, sorry, verkeerd schuifje. Bij deze. Ja, naam nou, mijn schuifje doet het nu wel weer. Ja, hij doet het. Goed, dier van de week. En die luistert naar de naam Nozem. Ja, toch een beetje sneu verhaal, want Nozem was namelijk gereserveerd... maar helaas ging dit toch niet door. Hij is dus weer opnieuw aan het zoeken naar een huis. Het is een enthousiaste, leergierige jonge hond van pas 10 maanden oud. Een echte knuffel voor mensen en doet graag wat voor je. Moet je nog wel veel leren, maar met de juiste begeleiding komt dit zeker goed. Met andere honden kan hij overweg, maar kan soms een grote mond hebben. Hij wordt niet geplaatst bij een andere reu in huis. Heb je ervaring met het opvoeden van jonge honden? Ben je actief en heb je veel tijd? Dan is wellicht Nozem op zoek naar jou. En waar verblijft Nozem? Nozem verblijft momenteel in het dierenthuis Kennemerland, Keesomstraat 5 te Zandvoort. Telefonisch bereikbaar op 571-3888. 571-3888. Maar kijk ook even op de website www.dierenthuiskennemerland.nl. Want ook Nozem verdient een thuis. You need a trip, cause he's now. uitzending worden Hou hem in de gaten. hou, hem in de gaten. Hè. Ja, dit wordt leuk. Nee, we gaan het helemaal niet hebben over Welen. Wat denk jij? Wat gaat uh, Welen vanavond presteren tijdens het uh, Songfestival, eh, Albert-Jan? Nou ja, hij zit helemaal aan het eind van het programma. Zo'n beetje op nummertje 23 van de 26 finalisten. Dus hij kan nog wel eens voor een verrassing zorgen. Ja, weet, je wat, weet je wat hij zelf zegt en waar hij voor gaat en wat hij denkt? Nou, zeg het eens. In ieder geval in de top 5. Ja, nou, dat zou best... Dat, in de top 5. Het zou best kunnen, want bedoel, gisteravond hebben ze natuurlijk al eh, het optreden gehad voor de jury. En die, eh, die stemmen tellen al voor 50% mee. En het schijnt een briljante eh, uitvoering te zijn geweest. Dus ja, schrijf het nog niet af. Nee, eind van de avond, dan mag je optreden. Laat, laat, de laat. De 23e deelnemer van de 26, Fred. Wat denk jij ervan? <laughs> Ik denk dat hij net eh, ehm, nou ja, als tiende eindigt. Als tiende, ja. Ik verwacht, verwacht hem ook zo rond de tiende P10. <laughs> dichter bij de vijf dan bij de tien. Ja? Ja. Oké, nou hou het, hou het daarop. Ja, het gaat wel om dit plaatje, dus het is wel een eh, dijk van een hit natuurlijk. Vanavond Songfestival. Houd het in de gaten. Hier is hij nog een keer. Whalen, Outlaw in hem. It's between whiskey and water into wine. And it's a long way home when you're down and out and out here on your own. It don't matter who you are when it's time to lock and load. those cars That's when you gotta learn to stand up tall. Be that rebel fight inside of you. It's been there all along. Everybody's got a little outlaw in them. Cold peas hiding in the black out denim. Heartbeat beating to a rock and roll rhythm, yeah. Everybody got a couple scarred up knuckles. Blood on the boots and the back. Nou, John, eh, hier in de studio van eh, CFM zijn we wel positief over Welen. We denken wel een eh, top 10 vanavond. Wat denk jij ervan? Ja, nee, in totaal staan er 7 doelpunten op het scorebord. En daar zullen we er niet veel bij gekomen als de wedstrijd zich zo ontwikkelen blijft als nu. Er is veel schoot op de goal. Maar zowel bij Arnold... Nou, we hebben nu al besloten, we maken voor United Daven volgend jaar de goals breder en hoger. Dan is hun scoring iets groter dan nu. Kijk, helemaal goed. goal, voor een lege komen komen en dan nog een hoog over of ter en naast weten te schieten, ja, dan heb je ook geen recht op een doelpunt erbij. Nee, 7-1 dus eh, op dit moment de stand. Ja, en eh, met nog 10 minuten te spelen. En weer komt daar eentje eh, alleen voor de keeper bijna. En die schiet. En dan is het meters, maar dan ook meters naast. Ja, daar komt hij weer. En dan is hij voor de keeper. En zo is het aan deze kant van, de, van het veld waar United daarvoor afkomt. Precies hetzelfde als overkant, want ook Zandvoort weet niet te scoren meer. Oké, nou dan houden we het bij deze 7-1. Is een beetje tegenvallen, maar goed. Ja. We doen het een beetje, John. 6-1, Niet één pikken. Oh, 6-1. Oké. Ja. Ik dacht 7-1. Nee, nee. Misschien eh, dat hij nog valt, maar ik vermoed het niet. Eh, oké, 6-1. Wat denk jij van uh, Welen vanavond tijdens het uh, Songfestival? Topje nou, 10? Ik moet je zeggen, dat is iets wat ik, eh, wat ik altijd een beetje met de puntentelling ga bekijken. Maar ik wil toch even liever naar die wedstrijden kijken van de Eredivisie. De play-offs. Dat lijkt me spannender. En dan hoop ik maar dat Sparta een beetje doorgaat. En de rest, ja, Vitesse verwacht ik door. En, eh, maar dus ik ben geen zongfestival. Ondanks dat je heel veel muziek op de achtergrond hoort. Maar ze hebben straks een heerlijk barbecuefeest hier. En daar sluiten ze het Nou, daar komt, daar komt een man van United aan. Voor inzupping voor de keeper. Gaat hij? Ja, hij geeft hem over. Ja, ja, ja, ja. En daar zitten 6-2. Ja, ja, ja, ja, 6-2. Je maakt dus een doelpunt mee. En eh, met z'n tweeën, geen buitenspel. En uh, nou, ik zie nog ineens mijn grens eh, hier staan. Maar dus, dus een zuivere goal. 6-2. Oké, 6-2. Nou, daar houden we het op. Dankjewel, Sean. Oké. Oké, hoi. Ne pas que ce garçon était fou Il ne vivait pas comme les autres, c'est tout Pour quelle raison étrange Les gens qui ne sont pas comme nous, ça nous dérange gens qui pensent autrement. llena Ja, het mooie is, de barbecue past er zo in, hè, in de tekst. Ja, heel makkelijk, heel makkelijk. En lekker ook, hè, zo op zijn zonnige dag als vandaag. het team eh, van Extra Zandvoort hoort dus juist eh, van Sean Lemmers. Die gaan lekker ook barbecuen na de wedstrijd die ze nu aan het spelen zijn. Tussenstand trouwens van die wedstrijd. 7-2 op dit moment. Dus er is weer gescoord door de heren van uh, Zandvoort 1. Wie weet, misschien komen we toch nog tegen die, die tien eh, doelpunten aan... Eh, waar we het over hadden in eh, de eerste helft met Joop van Nes. Het is inmiddels kwart voor vijf geworden. Dat betekent tijd voor het gedicht van de dag. En we gaan een heel serieus gedicht doen voor een van de beste autocoureurs aller tijden. Hier is het gedicht over Jim Clark. Geboren op 4 maart 1936 in Kilmeny in het mooie Schotland. Dat, dat stond die dag in de lokale krant. Hij werd twee keer wereldkampioen, dat was ongekend. Toen. Begonnen als schapenboer, maar al gauw met het romruchtige Formule 1 Lotus Timon Tour. Zijn eerste Grand Prix was die op 6 juni 1960 in Zandvoort. Helaas door motorpech werd de droom op een podiumplaats... in de 42e ronde vreed verstoord. Zijn eerste podiumplaats behaalde hij tijdens de Grand Prix in Portugal. Derde. Achter Bruce McLaren en winnaar Jack Brabham. Oogste hij hiermee in zijn eerste Grand Prix jaar veel bijlval. Hij sloot zijn eerste jaar in de Grand Prix af als elfde in de ranglijst. De naam Jim Clark werd een vaste naam op de deelnemerslijst. In het jaar 1963 won hij zeven van de tien races werd dat jaar voor het eerst wereldkampioen. En van de coureurs de prezes. In 1964 wint Jim Clark drie Grand Prix, waaronder die van Zandvoort. Tot op de dag van nu ongehoord. In het jaar 1965 wint hij zes Grand Prix. Hij wordt voor de tweede keer wereldkampioen. Hij zal het nooit weer overdoen. Ook wint hij in dat jaar de 500 van Indianapolis... en schrijft ook in Amerika geschiedenis. 1966 was niet zijn beste seizoen. Slechts één overwinning. Hij wordt dat, dat seizoen zesde overall. In 1967 won hij vier Grand Prix, werd derde achter Hulme en Jack. Toch knap in een Lotus, ook wel genoemd de rijdende benzinetank. In 1968 was het al niet veel anders. Slechts één Grand Prix-overwinning op het circuit van Kialama in Zuid-Afrika. Zijn laatste, zijn laatste overwinning. Zijn laatste inning. Jim Clark kwam later dat jaar om het leven tijdens een ongeval op Hockenheim in de Formule 2. Een groot coureur en een mooie carrière. Beide passé. Een kapotte band, een afgebroken naaf de oorzaak is tot op heden een blanco paragraaf. Jim Clark, de beste autocoureur van zijn tijd... Hamilton, Vettel en Max stralen in zijn voetsporen. Ook zij, zij zullen de naam Jim Clark nog vaak moeten aanhoren. Een gentleman driver was zijn bijnaam. En Jim, Jim zijn voornaam. These exclusive pictures were the last to be taken of Jim Clark, twice world champion racing driver and one of the most admired men in the history of motorsport. With teammate Graham Hill, Clark was to compete in a Formula 2 race at Hockenheim, Germany. Fate decreed it would be his last race. The 32-year-old sheep farmer from the border country prepared to race his Lotus Ford Cosworth. The track was wet, but not unduly so, as the master drivers hit off on the first circuit. It was in the fifth lap that something went wrong. Clark's car had not reappeared in front of the timekeeper. The reason was soon clear. Clark had careered off the track at over 150 miles an hour. A stunned Graham Hill searched among the wreckage for a clue to the inexplicable crash. Clark had been killed instantly as his car smashed through the trees bordering the track. Like Hill, Colin Chapman, and the rest of the Lotus team, the world mourns the loss of a likable man who was also one of the greatest Grand Prix drivers of all time. juist het gedicht van de dag over eh, inderdaad Jim Clark. Een van de betere coureurs uh, aller tijden. En het eh, fatale ongeval van hem in 1968 te Hockenheim in de Formule 2. Vandaar dat we dat daarachter ook even door stuurden. Dat, dat, ja, dat fatale ongeval. De beelden daarvan, ja, die zag je dan weer niet. Die zagen wij dan weer. Nee, commentaar was... In ieder geval worden je daar weer achteraan Spendabelle en Gold. Hij zit er klaar voor in de warme studio. Dus het gaat een hete uitzending worden zometeen, of niet? <laughs> Behoorlijk warm. Hier. Ja, een hete uitzending. <laughs> We hebben ook Erco, hoor. Dus ja, ja, ja, knopje en dan... Nou, dat eh, heb ik eh, vorige, ja, vorige week ook uh, eh, gretig gebruik van gemaakt. Dus... Doe je goed. Ja. Goed, entertainment for you. Vijf uur, van vijf tot vijf uur. Vandaag de gast Arjan Koenen. En hij gaat het over zijn single hebben. Zijn eerste single, Er hangt een feestje in de lucht. Hey, dus, oh, dat, is Dat, is mooi nieuws, mooi nieuws. Ja, en we gaan ook nog eventjes eh, bellen met uh, eh, Jetty Paletti. En, eh, Hoe? Ja, Jetty Paletti. Oké. Ja, dat gaat over het cafeetje 3.0. En over haar nieuwe album die gaat verschijnen. En daarna ook nog eventjes met Confetti. Confetti is eigenlijk een, ja, een beetje kinderentertainment. Maar die hebben dus ook een singeltje uitgebracht. En ja, die heet Zomer. Zomer? Speciaal voor de jongere luisteraars. Eh, ik, ik weet het niet. Je weet ik, weet, ik, ik, ik, weet niet of het speciaal daarvoor eh, uitgebracht is. Maar misschien geval, vind jij het ook wel mooi, Albert ja, maar in, ieder geval, lekker gaan luisteren. In, ieder geval genoeg reden om eh, te blijven luisteren naar ZFM Zandvoort live vanuit de Tolweg 10A. Gaat weer een mooie uitzending worden ja, zo meteen. Fred, heel veel plezier en je gast ook. Ja, dankjewel. En ja, Maakt er wel leuk wie, van. wie weet vind je hem ook mooi. Ja, maar nee, dan is, dan is mijn vrouw ook weer gelukkig. Dus dat is heel belangrijk. <laughs> Oké. Nee, top. Fijne uitzending. Zo Ja, wij zijn er volgende week weer. Ja, en van 7 tot 9 de top 40. Of hoe heet dat ding? De Euro Breakdown live. Collega Bulé. Dus nog volop live programma's op uw lokale zender ZFM Zandvoort.